Moutschreurs met het NOS Journaal. Treinen mogen binnenkort weer met geleden bleek dat de draaideuren in het station gevaarlijk snel gingen draaien vanwege de luchtstromen. En daardoor mochten de treinen niet sneller rijden dan 80 km per uur. ProRail gaat de draaideuren nu verzwaren. Ook komen er waarschijnlijk nieuwe luchtschachten in de tunnelbuis. De aanpassingen kosten zo'n 10 miljoen euro. In Den Bosch is de lichtshow ter ere van het Jeroen Bosjaar... die voor vrijdag gepland stond, een maand uitgesteld. Vanwege de instorting van een monumentaal pand... naast de oude woning van de schilder aan de markt... kan de lichtshow op de gebouwen niet doorgaan. Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting moet eerst zijn afgerond. En daarna kan een groot scherm de lege plek opvullen... waarop een deel van de lichtshow kan worden vertoond. De ontruiming van vluchtelingenkamp De Jungle in het Franse Calais verloopt onrustig. De politie zette traangas in toen de vluchtelingen met stenen begonnen te gooien. Tientallen agenten proberen de bewoners van het kamp naar andere asielzoekerscentra te sturen... of naar containers op het terrein. In de jungle zitten duizenden vluchtelingen die via de kanaaltunnel willen oversteken naar Groot-Brittannië. Een rechtbank bepaalde vorige week dat het kamp in Calais mag worden ontruimd. In Iran lijken de hervormingsgezinde en gematigde partijen een meerderheid behaald te hebben bij de parlementsverkiezingen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de hervormers, die betere betrekkingen met het Westen willen, zeker 85 van de 290 zetels in de wacht hebben gesleept. De gematigde conservatieven kregen 73 zetels. Het weer zonnig en droog, het is zo'n 6 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe met later in de ochtend regen. In het oosten van het land kan wat sneeuw vallen en het wordt niet warmer dan zo'n 2 graden. En dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.